In het huis is iemand aangehouden. Het is onduidelijk wat zich in Zwifterband heeft afgespeeld. Verslagen reacties uit politiek Den Haag... na het overlijden van oud-premier Wim Kok. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt hem een toonbeeld van integriteit. Premier Rutte omschrijft Kok als volkomen betrouwbaar... volkomen integer en altijd gericht op een oplossing. Koning Willem-Alexander schrijft op Facebook dat Nederland de oud-premier veel dank verschuldigd is. In de Duitse stad Halle bij Leipzig is een man om het leven gekomen... toen een betaalautomaat op een metrostation werd opgeblazen. Hij werd zwaar gewond door een metrobestuurder gevonden... en overleed in het ziekenhuis. Of het slachtoffer in Halle de betaalautomaat zelf heeft opgeblazen... is niet bekend. In delen van Afghanistan kan ook vandaag nog worden gestemd over een nieuw parlement. Gisteren was het op de eerste dag erg onrustig. In de Afghaanse hoofdstad Kabul vielen 15 doden... toen een zelfmoordterrorist zich opblies bij een stembureau. Zo'n 400 stemlokalen konden gisteren niet open... vanwege onveiligheid of technische en organisatorische problemen. Daar wordt het vandaag opnieuw geprobeerd. In Londen hebben naar schatting ruim 600.000 Britten gedemonstreerd tegen de brexit. Ze eisen een nieuw referendum. De kans dat dat er komt is niet groot. Premier May en andere Britse politici zien niets in een nieuw referendum. Het vertrek van de Britten uit de EU staat gepland voor maart volgend jaar. Dan is weer nog. In het noorden vrij veel wolkenvelden. In het zuiden de meeste zon en het wordt 15 tot 17 graden. Komende nacht wat regen, morgen weer droog en opklaringen. Er komt meer wind en het wordt morgen 13 graden.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 But that's just the kind of thing she ought to know. Tell her about it. Tell her everything you feel. Give her every reason to exist. her, let her know how much she means. Listen, boy, it's not automatically a certain guarantee.